met het NOS-journaal. In Rotterdam is de Benelux-tunnel aan het eind van de middag in beide richtingen afgesloten geweest. De oorzaak was een storing met de matrixborden in de tunnel. Op de A15 en A20 staan lange files en volgens de AWB loopt ook de A13 vol. Hulpdiensten stonden uit voorzorg klaar. Het demissionaire kabinet heeft de Tweede Kamer toestemming gevraagd voor de verkoop van tientallen Leopard-tanks aan Indonesië... Het is al bekend dat een meerderheid in de Kamer dat niet wil, omdat Indonesië het niet zo nauw neemt met de mensenrechten, onder meer in de Papua-regio. Het kabinet belooft nu dat in het contract komt te staan dat de tanks niet in die regio mogen worden ingezet. Gehoopt wordt dat de Kamer daarom toch akkoord gaat met de verkoop. Het Russische parlement heeft zoals verwacht ja gezegd tegen de benoeming van Dmitri Medvedev tot premier. Hij volgt Vladimir Poetin op, die gisteren werd beëdigd tot president. De afgelopen vier jaar was het nog andersom. Poetin was premier en Medvedev president. Ze hadden al gezegd dat ze de rollen wilden omdraaien. Het Rode Kruis zegt dat zo'n anderhalf miljoen Syriërs te weinig eten en water hebben of dakloos zijn. Er is voor dit jaar 20 miljoen euro nodig om die mensen te helpen, aldus de hulporganisatie. De gevechten in Syrië zijn volgens de Verenigde Naties in ruim een jaar tijd zo'n 9000 mensen gedood. Bij opnames voor het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch is een Afrikaans beeldje opgedoken dat volgens deskundigen 150.000 euro waard is. Het is een houten beeldje van een vooroude figuur uit Congo, dat is gemaakt in de 19e eeuw. De eigenaresse was verbaasd over de waarde, ze heeft het beeld geërfd van haar overgrootvader. Het weer. Vanavond buien, vannacht langzaam droger. Morgen veel bewolking en opnieuw buien. Verder bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan 25 files. De meeste files staan bij Rotterdam door eerdere problemen in de Benelux-tunnel. De files vanaf 5 kilometer lengte die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Ipenburg en knooppunt Kleinpolderplein 11. Dan de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Benelux 9. Het is eh, ontzettend druk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Knoop en Terbrechtseplein, 12 kilometer. Ja, dat zijn vooral de omrijders voor de eh, A4 bij de Benelux-tunnel, die een tijd lang dicht is geweest, maar inmiddels dus niet meer. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Maarn, 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 the pageant. Never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, she anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you she could really use a shoulder. Hanging on to the edge till it's over. took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in plain Adam Adam was lonely, drugs were the only Way out of his own life, now he's slowly Losing his fire, close to retire With one last hope, he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there? He's recounting all your love, still struggling uphill felt I won't let you down No, all I really won't be.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 明了。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 showstopper. Messing around with a girl who starts undressing Waiting on it for a minute cause you never know what's in it She's wicked, you must call, but you sure won't win no place Beware, I'll wear yours, I really want this in the day Oh, Jesus Christ Got to remember this, and that's the only thing I got uh, could again unravel Be my own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 talking that.